U. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Oplichters die doen alsof ze van je bank zijn... hebben vorig jaar tientallen miljoenen euro's binnengeharkt. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgebeld en overgehaald... om hun geld over te maken op een extra veilige rekening. En die rekening is dan in handen van criminelen. Vorig jaar werden er op die manier tientallen miljoenen euro's gestolen. En dat is slecht nieuws voor iedereen. Want in bijna alle gevallen wordt dat geld vergoed door de bank... zegt de betaalvereniging. Uiteindelijk betalen we er natuurlijk allemaal voor. Want eh, eh, die ja, 40 miljoen schade, dat, dat wordt uiteindelijk doorgerekend in tarieven en in dat soort zaken. Eh, dus, dus we zijn er nou eigenlijk allemaal een klein beetje slachtoffer van in dat geval. Je bank zal nooit per telefoon om je bankpas of inloggegevens vragen, zegt hij. En als iemand dat toch doet, moet je dus meteen ophangen. Een vrouw van 25 in Colombia is door een miscommunicatie doodgevallen bij het bungeejumpen. Haar instructeur zei nu springen tegen een andere deelnemer, maar de vrouw dacht dat hij het tegen haar had. Ze sprong naar beneden van een 50 meter hoge brug, maar was op dat moment niet aangekoppeld aan het elastiek. We hebben vandaag de meeste Olympische medailles ooit voor Nederland gehaald op één dag. Het record stond op zeven plakken in 1928 en dat zijn er nu acht. Twee gouden, drie zilveren en drie bronzen. En niet alleen de medailleteller staat in de plus. Er is ook weer een coronageval bij. De assistentcoach van de roeiploeg is positief getest. En de bondscoach van de Duitse wielrenners ligt onder vuur omdat hij tijdens de Olympische tijdsrit racistische aanmoedigingen schreeuwde naar een van zijn renners. Het was te horen op de Duitse tv. Pak die kamelendrijver, roept hij, omdat er voor zijn Duitse renners sporters uit Algerije en Eritrea rijden. Ook de Duitse commentator geloofde zijn oren niet. Als ik dat zo richtig verstanden habe, wat daar geroepen had, dan was dat totaal daneben. De coach heeft al sorry gezegd. In het heetst van de strijd heb ik de verkeerde woorden gebruikt, zei hij na afloop. Het weer nog zonnig, maar net als gisteren kan er vanmiddag overal wel een buitje vallen. Ook met onweer. Het is 20 tot 23 graden. Morgen ook zonnig en iets vaker droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio alleen vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar... Een file van 4 kilometer tussen Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein.